Als het buiten warmer is dan 32 graden blijkt de airco geregeld uit te vallen. Sinds afgelopen weekend is dat 48 keer gebeurd, waardoor de temperatuur in de ICE-treinen soms oploopt tot 50 graden. Tientallen reizigers zijn daardoor onwel geworden. Duitse media spreken er schande van en verwijzen naar de Franse en Spaanse hogesnelheidstreinen die geen last hebben van de hitte. De Duitse reizigersvereniging vindt dat Deutsche Bahn aan gedupeerde reizigers een ruimhartige compensatie moet bieden. Wie onwel is geworden kan een tegoedbon van anderhalf keer de ritprijs krijgen, maar volgens de reizigersvereniging is dat veel te weinig. In Gambia zijn acht mensen ter dood veroordeeld wegens hoogverraad. Volgens de rechter wilden ze vorig jaar een staatsgreep plegen in het West-Afrikaanse land. Daarvoor zouden ze onder meer wapens en huurlingen hebben laten overkomen uit Guinea. Onder de acht veroordeelden zijn een voormalige legerleider, de vroegere chef van de geheime dienst en een hoge politiefunctionaris. Ze gaan allemaal in hoger beroep tegen het vonnis. Gambia wordt sinds 1994 geleid door president Jammeh. Die kwam zelf met een staatsgreep aan de macht en won sindsdien drie omstreden verkiezingen. Colombia heeft bewijs dat leiders van linkse rebellenbewegingen zich schuilhouden in buurland Venezuela. Dat zegt de Colombiaanse regering die heeft aangekondigd dat ze vandaag het bewijs zal tonen. Onder andere de leider van de ELN en een van de zeven bestuurders van de FARC zouden in Venezuela verblijven. Colombia heeft al eerder verdenkingen geuit dat Venezuela onderdak biedt aan linkse rebellen. De verklaring zal de gespannen relatie tussen de twee landen vermoedelijk geen goed doen. De Venezolaanse president Chavez verbrak twee jaar geleden de banden met het buurland... na een bombardement door het Colombiaanse leger van een kamp van de FARC in Ecuador.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 quando parla piezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venga vedi ai love you, come da bocca chi da va bene, si tu la parla piezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venga vedi ai love you.